Raymond Seré met het NWS Journaal. PvdA-senator Adrie Duivenstein heeft volgens de Woonbond niets binnengehaald in het debat over het woonakkoord. Wat hij heeft bereikt is minimaal. Ik had er meer van verwacht, zegt directeur Paping. De Woonbond behartigt de belangen van huurders. Minister Blok komt met een verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen. De Woonbond verwacht dat de corporaties in reactie erop de huren flink zullen verhogen en minder zullen investeren in onderhoud van hun huizen. De Nederlandse bisschoppen hopen paus Franciscus zover te krijgen dat hij een bezoek aan Nederland brengt. Afgelopen september heeft bisschop Punt van Haarlem de paus in een gesprek uitgenodigd, meldt trouw. In een brief aan de gelovigen in zijn bisdom schrijft Punt dat de paus zeer geïnteresseerd is in zo'n bezoek. De laatste paus die Nederland aandeed was paus Johannes Paulus II in mei 1985. De Verenigde Staten geven 25 miljoen dollar aan extra noodhulp voor de Filipijnen. Dat geld is bedoeld voor de wederopbouw na de verwoestende orkaan Haiyan vorige maand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry deed die toezegging tijdens een bezoek aan Tacloban, de stad die het zwaarst is getroffen door het natuurgeweld. Kerry bezocht onder meer een voedseldistributiecentrum dat met Amerikaanse hulp wordt gerund en hij sprak met mensen die veel verliezen hebben geleden door de natuurramp. Zes kitesurfers, onder wie vier Nederlanders, zijn aangekomen op de Turks en caicos in het Caribisch gebied na een non-stop tocht over de Atlantische Oceaan. In totaal legden ze in een soort estafette een afstand af van ongeveer 6000 kilometer. Op 20 november zijn de kitesurfers vertrokken vanaf het Canarische eiland Ventura. De Nederlandse kitesurfers Max Blom, Filippo van Hellenberg-Houbaar, Dennis Gijsbers en Ike Frans kwamen door de weersomstandigheden later in het Caribisch gebied aan dan gepland. De kaartservers werden gedurende hun tocht over de Atlantische Oceaan begeleid door een boot met verzorgers. Het weer op de meeste plaatsen is bewolkt. In het noorden en misschien in het westen ook wat regen. Later bijna overal droog. Soms wat zon. Het wordt vanmiddag 8 graden. Vanavond kan het flink gaan waaien. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn eh, de langste files in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eembrug en Hoevelaken 4. En op de A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht 9. A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 4. En datzelfde geldt voor de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Battenverdorp. A12 naar Den Haag bij Bezuidenhout staat 4 kilometer. En de A15 vanuit eh, Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht, nu 3 kilometer file. A7 27 Utrecht-Gorkum. Daar staat tussen Utrecht, een, een Utrecht-Noord <laughs> en het knooppunt Lunette 4 kilometer.